Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal illegale sigaretten in Nederland neemt nog altijd toe... blijkt uit onderzoek van de douane en een aantal andere organisaties. Peuken worden steeds duurder gemaakt om rokers aan te moedigen om te stoppen. Daardoor wordt het dus aantrekkelijker om sigaretten uit het buitenland te halen. Onderzoekers checkten duizenden lege sigarettenpakjes die op straat zijn weggegooid. Bijvoorbeeld bij bushaltes en winkelcentra. Ze zagen vooral meer Bulgaarse en Poolse sigaretten en pakjes uit landen om ons heen. Dat is niet altijd illegaal trouwens. Je mag een kleine hoeveelheid meenemen als je de grens oversteekt. Vijf bekende webshops krijgen een boete omdat ze nepaanbiedingen hebben geplaatst. Het gaat om meubelzaak Jusk en Leenbakker, de site koopjedeal.nl en webshops van G-Star en Tommy Hilfiger. Klanten kregen daar bijvoorbeeld te zien dat een product was afgeprijsd van 699 voor 629 euro. Terwijl het in de dagen voor de korting maar 539 euro kostte. Bij een ander bedrijf werd de vanprijs juist opgepompt om daarna te kunnen afprijzen. En The Passion is volgend jaar in Terneuzen. De jaarlijkse tv-uitzending over de Leidensweg en kruisiging van, van Jezus... wordt voor de vijftiende keer gemaakt. Voor het eerst wordt het paasverhaal met artiesten en andere BN'ers opgenomen in Zeeland. De hoofdrollen worden elk jaar door andere mensen gespeeld. Wie het volgend jaar gaan doen, dat horen we later. En verdediger Ian Maatsen ligt de komende weken niet op een lichtbedje in de zon... maar waarschijnlijk zit hij op de bank bij het Nederlands elftal. Hij is vlak voor het EK opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman... als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong. Een logische keuze, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Maatsen heeft een week geleden de Champions League finale gespeeld. Dus eh, hij was de laatste afvaller, ook bij het Nederlands elftal. Dus wat dat betreft is het wel logisch dat de bondscoach eh, bij hem uitkomt. Hij was eh, nog degene die het, eh, het meest dicht op het seizoen zat. Dus fit was, dus hij komt, er, eh, hij komt erbij vandaag. Het zal wel een flinke overgang zijn voor Maatsen. Volgens de Telegraaf was hij al op vakantie. Op zijn socials kwamen foto's voorbij vanaf een zeiljacht... in het blauwe water van de zee bij Griekenland. En het weer dan nog een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien. Maar tussendoor is er ook best wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer in onze regio rijdt langzaam over de A1 Amersfoort Amsterdam. 14 kilometer file tussen Naarden en Knop Watergaasmeer met 40 eh, minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Want daar is de weg dicht op knooppunt Holendrecht en rij je om dus via de A1 en de A10. Op de N9 Den helden Alkmaar nog 5 minuten vertraging bij Petten.